Praat met het NOS Journaal. In Istanbul heeft de politie ingegrepen bij een protest tegen geweld tegen vrouwen. Agenten vuurden traangas en rubberkogels af op de duizenden demonstranten. Daarbij is volgens een Turkse krant zeker één iemand gewond geraakt. De betogers, voornamelijk vrouwen, liepen door de binnenstad van Istanbul richting het Taksimplein. De politie had het plein afgegrendeld. De vrouwen demonstreerden tegen de terugtrekking van Turkije uit het verdrag van Istanbul. Dat gaat over het bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld. Volgens regeringspartij AKP was de inhoud van het verdrag niet in lijn met de traditionele familiewaarden in de Turkse samenleving. Israël en het Verenigd Koninkrijk stellen reisbeperkingen in voor een aantal Afrikaanse landen... omdat in Zuid-Afrika een nieuwe coronavariant is ontdekt. De Britten weren vanaf morgenmiddag alle vluchten uit Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Lesotho, Eswatini en Zimbabwe. En Israël laat alleen de eigen onderdanen uit die landen toe. Anderen worden geweigerd. De nieuwe coronavariant baart wetenschappers zorgen... omdat het aantal coronabesmettingen in Zuid-Afrika snel oploopt... en deze variant daar mogelijk de oorzaak van is. Een speciale WHO-werkgroep buigt zich op verzoek van Zuid-Afrika... morgen over de nieuwe variant. In Heerlen heeft de Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst FIOD een illegale sigarettenfabriek opgerold. Daarbij zijn 23 mannen uit Oost-Europa aangehouden. De fabriek werd gisteren ontdekt en was volledig in bedrijf. Volgens de FIOD is het voor zover bekend de grootste fabriek die in Nederland is gevonden. Binnen stonden dozen met 2,7 miljoen sigaretten en 14.000 kilo tabak, verpakkingsmateriaal, vloeipapier, filters en lijm. De Fiat vermoedt dat de illegale fabriek al langere tijd zo'n 2 miljoen sigaretten per dag produceerde. Het weer. Vannacht nog een paar buien.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 one foot in Eden. Come stay, you stay. Try looking sideways, try looking sideways. Imagine how I must be feeling. but devotion It's all about soul Cause under love is a stronger emotion She's gotta be strong Cause so many things getting out of control Should drive her away Why does she stay?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 Then live the rest of our life, but not together. Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. This is the hardest keep walking around.